Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Toeristen in Lissabon kunnen voorlopig geen ritjes maken... in de beroemde gele trammetjes die daar door de steile straten rijden. Gisteren ging het helemaal mis met zo'n ding. Waarschijnlijk knapte een kabel waarna een karretje in volle vaart naar beneden raaste... en tegen een gebouw knalde. Vijftien mensen hebben de klap niet overleefd. Daar zitten ook toeristen bij, vertelt correspondent Edwin Winkels. Zoals je zei, dat is ook heel logisch, want eh, al gebruiken de mensen uit Lissabon het zelf... is het vooral bij de buitenlanders en toeristen een ongelooflijk uh, populair eh, ritje. Dus ongetwijfeld zullen de buitenlanders onder de slachtoffers zich bevinden. Of er ook Nederlandse slachtoffers zijn, weten we niet. Bij het ongeluk in Lissabon zijn ook 18 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er heel slecht aan toe. 13 ziekenhuisbehandelingen worden binnenkort niet meer vergoed. Volgens de Volkskrant gaat het om ingrepen die veel geld kosten... maar eigenlijk weinig zin hebben. Bijvoorbeeld de behandeling van een ontstoken blinde darm. Nu wordt hij nog verwijderd tijdens een operatie... terwijl veel patiënten genoeg hebben aan pijnstilling en antibiotica. Een docent van een circusschool in Utrecht... heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag. Volgens het bestuur is de man eind vorig jaar geschorst... maar daarvoor kon hij tien jaar lang zijn gang gaan. De docent zou onder meer mensen hebben betast en ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. We weten niet hoeveel meldingen er waren. De schoonmakers in Arnhem moeten zo flink aan de bak. Gisteren was het groot feest in het centrum van de stad. Vitesse-supporters vierden dat hun club toch mag blijven bestaan. De KNVB verscheurde de proflicentie, maar de rechter zei in hoger beroep dat de bond te streng was geweest. Deze verslaggever van Omroep Gelderland nam vanochtend vroeg al een kijkje in het centrum van Arnhem. Ja, je hoort het. Ik loop hier in een zee van bekertjes, blikjes en vuurwerkafval. Het was hier gisteravond één groot feest. Het stond helemaal vol met geel-zwart. Er werd volop gezongen en gedronken. En dat is nu dus nog wel te zien. De opruimploegen die moeten nog komen. Vitesse mag dus door in de eerste divisie. Er moet wel nog een nieuwe selectie uit de grond worden gestampt. Veel spelers hadden geen vertrouwen in de goede afloop... en hebben dus een nieuwe club gezocht. En het weer vanochtend wolken en zon met aan de kust wat buien. Vanmiddag blijft het wisselen. Af en toe opklaringen, maar ook regen en een klap onweer. Het wordt vandaag een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer, 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam, voorknopend Zaandam, 4 kilometer... met 5 tot 10 minuten extra reistijd.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 Het ontbreekt aan regels die de overheid aanzetten om mensen gelijk te behandelen... en discriminatie actief tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In Portugal is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd... na tramongeluk gisteravond in de hoofdstad Lissabon. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven en raakten 18 mensen gewond. In een huis in Geldrop is een vrouw van 83 neergestoken. Haar man, ook 83, is aangehouden en meegenomen door de politie. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.